en in kerkje, op de trouwdag van Lili Marleen. die ruisten de schoonste orgelplanten, toen zij daar met haar bruidegom verscheen. En dit maakte een einde aan illusies, op de trouwdag van Lili Marleen onderdrukt klanken snikken van ontroering. En het was dat drong in ons steeds lief. Vaarwel, ik meisje van mijn dromen. Vaarwel, vergeet je niet. Er was weemoed in het hart van vele Jongens. Om een droombeeld dat nu voor goed the proud of family Marie. From out the proud of family Marie. verdwenen in het hart van vele jongens. Om een droombeeld dat niet voor goed verdween. En zo kwam er een einde aan een sprookje. Op de trouwdag van Leeuwen.